rise up. Zo wat voor dag is het vandaag? Dinsdag, wat anders. <laughs> dus wie komt er morgen langs? Eh, morgen zeg je. Eh, Ik weet het niet. Woensdag? Ik weet het niet. <laughs> Zaagmans, om de week door midden te zagen. <laughs> Zaagmans natuurlijk. Heb je zien wat vandaag het is? Vandaag. Dinsdag wat anders. Ja, precies. Dus eh, morgen komt, uh, komt Saagmans langs. Saagmans? Saagmans om, eh, om, het, om, het midden van, om het midden van de week... Om het... om de... Om de week op, op te delen. Ze stapt hem niet. Goedenavond, zometeen een eh, nieuwe brede week en dan gaan we inderdaad weer de week door de breken. Met z'n achtmans. Het is een opsteker voor zeven verenigingen in Goorlen. Dankzij hun achterban kwamen bij deze clubs in 2018 11.252 euro binnen, extra in de clubkas. De achterban steunt haar vereniging door specifiek voor deze club mee te spelen met de Vriendenloterij. De helft van ieder lot waarmee zij meespelen gaat direct naar de clubkas. Dit keer in het geval van sportvereniging VOAP. Zij haalde namelijk het hoogste bedrag op. Er werd in Goorden namelijk 5.582 euro ingezameld. Op 2 april is het de Nationale Buitenlesdag. En 339 scholen in Noord-Brabant gaan weer meedoen. Het is een record. Dat is goed nieuws, want een uitdagende buitenles stimuleert niet alleen beweging... maar de combinatie van daglicht en frisse buitenlucht zorgt er ook voor dat kinderen zich daarna beter kunnen concentreren in de les. Met de Nationale Buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en IVN Natuureducatie leerkrachten stimuleren meer buitenles te gaan geven. Scholen die zich aanmelden ontvangen een digitale buitenlesbundel waarmee buitenlesideeën staan voor bijvoorbeeld rekenen, taal en geschiedenis. Scholen in de regio Goorlen kunnen zich nog aanmelden via buitenlesdag.nl. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel, 12 graden. Het is bewolkt en het zonnetje laat zich ook regelmatig zien. En er kan ook af en toe een buitje vallen. Dit weerbeeld zet de hele week door, al wordt de temperatuur wel steeds hoger. Want vrijdag worden er al temperaturen van 17 graden voorspeld. En we gaan ook een zonnig weekend tegemoet. Tot zover het lokale Omroep Goorlen regionieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl Dit is een noodoproep van Save the Children. Vanavond slapen in Bangladesh kinderen van nog geen zeven jaar noodgedwongen op straat. Verstoten, eenzaam en doodsbang. Het is hartverscheurend. Midden in deze ellende vonden we Iman, dakloos. Ook s'nachts helemaal alleen op straat. Er is niemand die hem beschermt. kunt kinderen als iemand helpen. Ga daarom nu naar savethechildren.nl en doneer 3 euro per maand om deze kinderen te redden. Hatseplat. en NBMS. Iedere dinsdag van 7 tot 9. Op maandag 1 april in de Music Corner gaat het over de Franse Bulldog. Dus hondenliefhebbers, opgelet. Er is aandacht voor het Salavies Hofke uit Riel. Die fokken namelijk de Franse Bulldog. De Music Corner is er op maandag van 9 tot 11 op de lokale Omroep Goorlen. Lokale Omroep Goorlen is naar Ziggo ook te volgen op Twitter, Facebook en YouTube. Goedenavond.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 de week. staat eh, dit jaar 60 jaar. En eh, dit had er zomaar eh, vanaf kunnen komen, van dat platenlabel. Maar hey, heeft er helemaal niks mee te maken. Het komt van het platenlabel Stax. Carla Thomas, die kun je misschien nog wel het meest kennen van haar duet samen met Otis Redding. Tramp. En dit was B-A-B-Y. Oftewel Baby. Goedenavond, welkom bij een nieuwe Break de Week. Ja, een nieuwe Break. Oh, oh, oh hè de week. Hé, woensdagavond en eh, je bent weer aan de goede kant van de week. Carla Dammes en, eh, en Baby. Nieuwe Breek de Week, 27 maart 2019. Het is 4 over 9. We zitten midden in uh, de Kleurplatenweek. Hebben we themaweek deze, deze week bij de lokale opgeholen. Het thema kleurplaten. Platen met kleur in de titel. Nou, bij, ehm, doe daar even niet aan mee. Ik, ja, ik heb twee programma's, hè, dus ik doe dat vrijdag. Maar in ieder geval tot 11 uur vanavond lekker frieken. Je portie uh, ja, volstreek willekeurige muziek. Dus ik zeg ja, goedenavond, leuk dat je erbij bent. Een nieuwe Break de Week en sowieso ehm, het volgende uur, aan het begin van het volgende uur ga ik nog wat bekendmaken. Want dit programma krijgt een make-over, daarover later meer. Ja, daar had je hem weer. De bas Het kwam eh, van het album Magic, 12 jaar oud inmiddels. Oh, Living in the Future stond er ook op. Eh, Girls in the Summer Clothes Long Walk Home. Maar dit was de openingsplaat en misschien wel eh, nou, het, het betere werk van het album. Radio Nowhere. radio bestaat 100 jaar trouwens, hè? Wist je? als je Bruce Springsteen hebt gedraaid, dan moet je daarna misschien wel even de bas van Diana Ross draaien. Hè? Dat is wel eh, zo toepasselijk natuurlijk. Bruce Springsteen, Radio Nowhere. En uh, ja, deze soul diva Diana Ross, zij werd eh, gisteren 75. Dit was The Boss uit 79. Ik heb iets met uh, plaat uit 1979 de laatste tijd. Alles wat 40 jaar oud is, is in één keer nog extra aantrekkelijk om te draaien. Los daarvan was het sowieso een hele goede periode voor, muziek, voor de muziek, laten we eerlijk zijn. Maar dit, The Boss, werd overigens nooit een, een hit in Nederland. En dan gaan we heel mooi als bruggetje van The Boss naar The King. De plaat. En dan heb ik in ieder geval Elvis Presley. de week. De plaat van de week. 12 ehm, april dan komt hij met een nieuw album. En het laatste is nog niet eens zo, zo lang geleden. Sterker nog, nog niet eens een half jaar. Ik heb het over ehm, een van mijn bonushelden, Anderson Paak. Ik heb hem ooit één keer live gezien in het eh, voorprogramma van eh, Bruno Mars in de Ziggo Dome. En misschien, ja, dat het, het, was misschien wel minstens zo goed. Hij kreeg alleen de zaal niet zo uh, heel erg goed mee. Maar één ding is zeker, hij maakt ontzettend lekkere, funky liedjes. 12 april komt er een nieuw album, Ventura. Onder andere Smokey Robinson, die doet erop mee. Maar dit is de nieuwe single, King James. plaats van de week komende week. We've been through it all, though it could be worse. We've been moved around in a state of alert. There's nothing new or sharp about the cutting edge. since I'm over this. Cold stairs can never put the fear in me. What we built here is godly. They can't gingerfy the heart of kings. Let's just not talk about it. If I make a move, you're coming with me. What about the love? Coming with me. What about the jammer dat het zo'n kort liedje is. En op zich dat, valt dat nou ook nog wel mee. 3,5 minuut. Klein 3,5 minuut. De nieuwe plaat van de week. Het is een nieuwe single van Anderson Paak. Anderhalve week is hij nu uit. En er komt dus ook alweer een nieuw album. Ja, ik vind het niet erg. Alhoewel, ik vond het eh, laatste album van hem vond ik niet heel erg sterk. Stonden wel een aantal eh, fijne liedjes op. Onder andere Tint samen met uh, eh, Kendrick Lamar. Maar het album zelf was wat minder. Alhoewel, ik vond die, die vorige, of tenminste twee of drie vorige of zo. Die met Emma Rome bijvoorbeeld erop. Ehm, hoe heet dat ding ook alweer? Ehm, Kijk, als ik heel snel ga... Malibu, Malibu, zo heet die volgens mij. Dat was, eh, dat was een hele aangename. Maar het laatste, ik ben benieuwd eh, wat dit dan gaat worden. Want er staat dus bijvoorbeeld een liedje op met Smokey Robinson. Te gek. Eh, ook, een, ook een held natuurlijk. Android 3000, die ken van Outcast. Nee Doc, die doet ook een nummertje mee. En dit is weer geproduceerd door de Dr. Dre, het nieuwe album. King James, plaat van de week van Anderson Paak. En het gaat over LeBron James. Maar hey, wij, we doen gewoon even net alsof het over James Brown gaat. En uh, Lebron James, basketballer uit, eh, uit Amerika volgens mij. Maar we doen gewoon even net alsof het over James Brown gaat. En als we toch in de kleurweek zitten, dan deze. James Brown. I'm black and proud. deserve. We've been built and we've been scorned. We've been treated bad, talked about, as sure as you moan. But just as sure as it takes two eyes to make a pair, brother, we can't quit until we get our share. Say it loud. Say it loud. One more time. Say it loud. beat in my hand. you know, all the work I did was for the other man. But now we demands a chance to do things for ourselves. We're tired of beating our head against the wall and working with someone else. het altijd een beetje ongemakkelijk eh, als ik eh, deze meezing. Say it luid aan Black and Proud. En dat voor... A white guy. James Brown! Doe toch nog een beetje mee eh, aan de club later week. Daarvoor de plaat van de week. Anderson Braak en King James gaat dus niet eh, over James Brown, maar over basketballer LeBron James. Weet je het even weet. I'm still be digging on James Brown. Ook leuk, Tower of Power. Binnenkort nog maar een keertje doen. Goed, eh, something completely different nu. Dit is Rialto. At 8 o'clock we said goodbye. That's when I left her house. she'd be staying. Well, she had to be at work by nine. So I'll get home and have a bath. And let an hour or two. front of my TV. Where a film comes on that she wants to see. It's Monday morning, 519, and I'm still wondering where she's been. Cause every time I try to call, I just get through oh, shouldn't let him touch you there. It's Monday. Monday. Monday Morning 519 en dat op woensdagavond. Rialto, bent uit uh, eh, Brittannië. Inmiddels eh, bestaan ze niet meer. Ze hebben een jaartje of vijf eh, bestaan, eind jaren 90, begin zero's. En vooral daar ook succesvol. In Nederland was dit eigenlijk hun enige teken van leven. Rialto, Monday Morning 519. Volgende keer doen we gewoon weer Tuesday Afternoon of zo, woensdagavond, cake. Het was eh, lang wachten op nieuw werk van Tame Impala, maar het is er dan eindelijk. Na de afgelopen jaren met eh, onder andere Lady Gaga, Mark Ronson en Travis Scott samen te hebben gewerkt, is frontman Kevin Parker nu terug in bandformatie. En dat is maar goed ook, want dat laatste album dat mogen we toch wel eh, als een klassieker beschouwen als we spreken over dit decennium. Dit is nieuw materiaal. Afgelopen vrijdag kwam het uit. De nieuwe single heet Patience. Currents, dat laatste album. Dat kennen we wel eh, van ze. Dat is echt wel een klassieker. Dat, is die, dat die paars, ja wat was het? Rood-gele hoes met die, die soort eh, pingpal uh, eh, er doorheen. Die dan door die verf glijdt. Er stonden ook echt wel een aantal ja, echt sterke songs op. Cause I'm a Man bijvoorbeeld. Ehm, The Less I Know The Better. Maar vooral het echte werk dat was toch wel eh, Let It Happen. Tame Impala, ze komen naar iets nieuws na een uh, jaartje of vijf. Dit is eh, de nieuwe single Patience. En ja, er moet dus een nieuw album komen, maar daarover is nog niks bekend. Geen hoes, geen titel, geen datum, helemaal niks. Maar het lijkt erop, waarschijnlijk voor de zomer, aangezien eh, Parker dit eerder al heeft gedeeld. En zij zei, I would very much hope so. So I'd very be eh, disappointed if we didn't have something out by summer. Dus in ieder geval een hoopvol bericht. En na Patience doen we gewoon nog een Patience. Guns Roses. about you every day now. was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. Always Sugar, make it slow and we'll come together fine. All we need is just a cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait there. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. it, woman, take it slow. Things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it won't fake it. Oh, I'll never break it. Cause I can't take it. liedje draaien dat Patience heet. Dan doe ik gewoon even de klassieker erachteraan. Ik heb maar één klassieker die Patience heet, dat is deze. Guns N' Roses. Je moet maar eens even de cover eh, opzoeken van, uh, van Guus Meeuwis. Dan denk je ook, wow, dit is totaal, eh, totaal iets anders dan dat hij normaal zijn repertoire heeft. Guns N' Roses, eh, Patience, daarvoor uh, eh, Theme in, in Theme met Patience. Lekker overzichtelijk. En ehm, die Theme Impala, uh, ehm, waarschijnlijk dus een nieuw album voor de zomer. En dat heeft er ook mee te maken omdat hij liever niet ongereleased eh, materiaal speelt tijdens live shows, hè, unreleased tracks. Ehm, en ze staan op Lowlands 2019. Dus verdiep je ook even in het oude materiaal, mocht je dat toevallig niet kennen. Heel leuk over uh, ja, liedjes die je misschien niet kent gesproken. Dit is misschien wel één. I was asked in New York City, do you like my clothes? I'm talking to my tape recorder, walking down the road. But on Friday night I'm purified, now my feet don't touch the floor. twice. A boy looks at a girl. Hennessy, I ain't sober. I don't mix with Coca Cola or soda. But right now I'm on a roller. I take a look over my shoulder and I see this sexy thing, but I think it's time to work my way over. So I shuffle on my heels and I bounce on my toes. I'm crazy and she knows. Still, it's all good, I suppose. So she didn't complain, she backed it up. So I got behind her and I lapped it up. Then we danced all night till the sun came up. Then I took it to my yard and I wrapped it up. A member of the Juju Nation down in New Orleans. You don't need if you move your feet. Explode if you poke it, exposed on the floor. It grows if you soak it, it rolls out the door. Now it's summertime. shake a thing in between my toes. Explode if you get exposed on the floor. It grows if you soak it. It rolls out the door. Explode if you poke Het was weer zo'n project van Norman Cook, Fatboy Slim. The BPA. Samen met eh, David Byrne, die ken je natuurlijk van de Talking Heads. Die had wel eh, meer solo eh, materiaal, of maakte die toen der tijd. Samen met ook nog Express bijvoorbeeld, dat hij Lazy. En Dizzy Rascal, ook heel ja, redelijk succesvol toen. Die, die deed er ook op mee. Toe Jams had ook een heel leuk clipje bij. Um, eigenlijk, iedereen was helemaal naakt in de clip, maar je zag niks. Eigenlijk net zoals bij Sweet Harmony van The Beloved. Iedereen naakt, maar je zag niks. Was heel leuk gedaan, heel eh, leuke clip. Zoek maar eens op. Toe Jam, zo heet hij van de BPA. Allemaal met zwarte balken en zo eh, voor. Heel creatief gedaan. Ehm, minder leuk nieuws, want ehm, vandaag werd het bekend en gisteren was het. Ja, hij, eh, hij is er niet meer. Hij is overleden. Ik heb het over Ranking Rogers. Gisteren is hij overleden op 56-jarige leeftijd. Hij is overleden aan kanker. En hij was vooral bekend als de zanger van The Beat. En die hebben vorig jaar ook nog een, eh, nieuwe album uitgebracht. Eh, hij was een van de gangmakers van de Britse ska-revival van eh, eind jaren 70. En ehm, ja, Best Friend, dat is bijvoorbeeld een leuke Hands of She's Mine. Maar dit is het liedje waar je ze waarschijnlijk het meeste van kent. Want dit werd hun grootste hit hier in Nederland, begin jaren 80. Top 10, ik denk nummer 9 uit mijn hoofd, als ik het goed heb. Maar die titel die is nu wel heel toepasselijk. The Beat and can Get Used to Losing You. time 热来。 Ranking Roger van eh, de Beat. Gisteren overleden, vandaag eh, werd het bekend op 56-jarige leeftijd aan, eh, aan kanker. De Beat. En ehm, even kijken, we gaan, we gaan door met het, het, album van de week. Ja, want dat, hebben we ook natuurlijk gewoon nog. Ehm, het is een, het album van de week deze week voor een Ierse man. En ehm, vijf jaar geleden, toen scoorde hij één grote monster wereldhit. En dat was met deze. Ja, die ken je nog wel, hè? Jose, of Hozier. We zijn er nog steeds niet uit met z'n allen. Dit, eh, dit is zijn bekendste werk. Daarna had hij natuurlijk nog wat radiohitjes. Vorig jaar ook nog met uh, Mavis Stables. Doei. Ehm, die Nina Cried Power. Die staat ook op dit, eh, dit, dit, album van de week. Ga ik niet draaien. Ik draai twee andere liedjes voor je. Die nou, die helemaal niks hebben gedaan. Eh, maar dat kan altijd nog komen natuurlijk. Jose, eh, met het album van de week, zijn tweede. De lastige tweede. En ik denk dat dat voor hem echt wel geldt, omdat het nog zeker niet zo succesvol is dan dat het allemaal vijf jaar terug was. Maar het is een, eh, het is een fraai album. Een aardig ding. Er staan wat aardige liedjes op. Kijk er een aantal van draaien. Jose, and Baby, album van de week. Zometeen hoor je Movement. Maar nu eerst Almost. Dat is ook de, de nieuwe single. Sweet Music. Enjoy. to roll here in my ashes anyway. Played from the bedside, still about starlight. There was my heart, the drums that start off night and day. The same kind of music haunts her bedroom. I'm almost me again, she's almost. starts with music played in the dark. Be still, my foolish heart. Don't ruin this on me. I wouldn't know starts with music in the dark. still, my foolish heart. Don't ruin this on me. Tell me who and I'd be thanking them. The numbered lovers of Duke Ellington. Do I? Each kiss to lip, and cheek. It's soft as chicken sing. Let's get lost and let the good times roll. Let smoke rings from this paper doll blow sweet and thick till every thought of it don't mean a thing. I got some color back, she thinks so too. I laugh like me again, she laughs like you. I wouldn't know it starts with music playing in the dark. We're still she'll turn to me awake and ask, Is everything compositie, slecht arrangement, slechte productie, slecht gezongen, slechte tekst, slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch. I still watch you when you're grooving As if through water from the bottom of a pool You're moving without moving And when you move, I move. You are a cold Sail all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I'm moved. When you move, I'm put to mind of all that I wanna be. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby, shake like the. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement when you move. I move. You less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you, your atlas and it's sleeping. And when you move, I moved. When you move, I can recall something that's gone. honey, I'm putting on something so flawed and free. So move me, baby, shake like the is van Jose. Het heet Wasting Baby. Je hoorde Movement en daarvoor Almost Sweet Music. En dan nu iets, want nou, kijk je altijd naar iets nieuws. Iets ouds. Iets uit lang vervlogen tijden. We gaan terug naar maart 1976. Toen kwam het, eh, het volgende liedje uit. Fooled Around and Fell in Love van Elvin Bishop. Nou, die kennen we. Ehm, dat eh, werd ook niet door hem ingezonden. Hij vond zelf vond hij niet te goed. Het werd ingezonden door, eh, door Mickey Thomas. Dit was een van de vocalisten van eh, Jefferson Starship. De rest van zijn repertoire dat eh, werd allemaal niet zo'n grote hit. Maar dat heeft hij wel <laughs> allemaal zelf, uh, zelf ingezonden. Daar vond hij uiteindelijk zichzelf wel eh, goed voor. Sure Feels Good is ook een heel fijn ja, voorjaarsliedje. Maar die ken je misschien ook nog wel. Want het heeft in de tipparades gestaan. Van deze weet ik het eigenlijk wel bijna zeker dat je hem niet kent. Uit hetzelfde jaar. Dat wel. Als Fooled Around and Fell in Love. Maar deze heeft hij dus wel zelf ingezonden. Elvin Bishop en Spend Some Time, een van zijn mooiste. turn out dit is toch mooi? Elvin Bishop. De totaal onbekende Spend Some Time. Ik zal dit uur nog even afsluiten met iets nieuws. Gisteren eh, ging hij eh, hier in Nederland in première de nieuwe versie van de film Dumbo. De Disney film heb ik dan over natuurlijk. Origineel komt uit 1941. Heb ik heel vaak gekregen, gekeken vroeger op, eh, op videoband. Uit 1941 komt ook de soundtrack. Die is nu opnieuw gedaan, onder andere door Arcade Fire. Baby Mine. liedje uit 1941 coveren en het nog steeds gewoon ja, fris laten klinken en toch in zijn waarde laten. Arcade Fire, die doet het. De nieuwe versie, de nieuwe soundtrack van Dumbo. Baby Mine. Zometeen gaan we nog lekker een uurtje doorfrikken. Dit is Lokaal Omroep De omroep voor Goorlen en En dit programma krijgt een makeover. En waarom, dat hoor je zo meteen na het nieuws van uh, eh, 1 over 10. Erik van Vliet. Dit is het lokale Omroep Goorlen regio nieuws. De politie heeft 17 auto's in beslag genomen bij een controle in Oosterwijk, Baden-Nassau en Goorlen. Twee arrestaties en 81.800 euro aan geïnde schulden. Afgelopen dinsdag werd deze controle gehouden in samenwerking met de gemeente, de Belastingdienst de douane en collega's van de Belgische politie. Afgelopen dinsdag werd er ook een feest georganiseerd door motorclub No Surrender. Dit werd gehouden in Poppel. De controle in Goorlen hield daarmee verband. En in Hilvarenbeek zijn er nieuwe spelregels voor festivals. Het geluid moet bijvoorbeeld zachter en mag dan ook langer doorgaan in de Beekse Bergen. Dit heeft het college in Hilvarenbeek besloten aanvulling op het bestaande evenementenbeleid. Al is het niet helemaal bijzonder, want Decibel Outdoor, wat op zaterdag gehouden wordt, mocht op zondag al tot drie uur doorgaan. En ook kreeg het festival Best Kept Secret al een vergunning tot 4 uur. Tot besluit het weerbericht. Temperaturen in de regio Goorlen en Riel om de beide 12 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer en gaan we een zonnig weekend tegemoet met temperaturen van 17 tot 19 graden. De nachttemperatuur ligt op 5. Tot zover het lokale Omroep Goorlen regionieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl Hallo, ik ben Mike de Boer. Als jullie bij de verkiezingen van de leukste kapper of kapsalon gekozen worden tot de leukste van jullie gemeente, kom je in aanmerking voor een prachtige award. Deze award zal uitgereikt worden tijdens de awarduitreiking op 26 mei 2019. Wanneer jij die award ontvangen hebt, ga jij en ik samen op de foto met je mooie award. Dus doe actief mee en zorg dat op jullie gestemd wordt. Dan zie ik jullie op zondag 26 mei 2019 bij de verkiezingen van de uitreiking van de award van de leukste kapper of kapsalon.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 sweet lips have never En Idle Wild. Heel klein hitje begin, eh, of ja, midden jaren 80. Volgens mij ook nog in de verrukkelijke 15 gestaan. Maar verder dan eh, de tipperaden kwam het niet. Here is Johnny, Idle Wild. En ja, here is Johnny. Whatever gets you through the night. Whatever gets you through your life. Afgelopen maandag, 50 jaar geleden, toen hielden John Lennon en Yoko Ono een eh, bed in for peace in kamer 702 eh, in eh, Hilton, Amsterdam. John Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Daarvoor is Johnny Alowild. Van de ene John eh, gaan we naar de andere John. Elton John in dit geval. Afgelopen maandag, toen werd hij 72 eh, jaar. En dat stukje John, dat komt niet overigens. Dat heeft hij niet eh, van John Lennon. Dat was niet de grote inspiratie. Juist een veel kleinere naam. Long, uh, Longball John... nou zeg ik het natuurlijk weer niet goed. Maar die van... Walk me out in the morning dude. Dat was zij bekende. Um, even kijken, kan ik hem nou, heb ik hem nou nog snel? Ehm, Long John Baldry, dat was het. Ja, Long John Baldry, daar heeft hij dat stukje John uh, vandaan. Dus een grote invloed geweest voor deze John dus, Elton John. En maandag werd het dus 72 jaar en ik dacht van, ik ga een van uh, een onbekendere liedjes draaien van Elton John. Komt van hetzelfde album als Your Son and Border Song. Het heet The Cage. where you live to. Afgelopen maandag werd hij 72. En in mei komt er dan ook een, eh, een, film van Elton John. En dan zie ik die trailer. En dan komt Rocketman komt voorbij. En Tiny Dancer. En dan krijg, ik, dan, dan krijg ik al kippenvel. Elton John, The Cage wat onbekender eh, liedje van. Maar hè, minstens zo leuk. En dan dacht je, dan zit dat nummer vol met energie. Het kan nog veel erger, dames en heren. Vorige week was dit de plaat van de week. Nederlands project Love the System. En ze hebben maar één doel. En dat is vrolijke liedjes maken. Nou, dat is gelukt. Het is een nieuwe single. Nice Life. Can I dig it? You can dig it like a real big shovel. You got that thing. What thing? I'm a scene in a crossword puzzle. an up disposition. I got it. You got a suspicion. No, I got it. It's personality. I'm sexuality and I'm sexual. And I ain't that flexible. Nobody will do if it ain't you. Ooh, quite sensual. Would you like to dance? Would I? You're allowed to hit me. DJ, put a slow jam up. Ricky you're with me. twee DJ's in Nederland die hem draaien. Ik ben er één van. Yeah. Nederlands project, de nieuwe single, plaat van de week van vorige week. En ze maken ontzettende vrolijke liedjes. Maar ik mag wel zeggen, funky shit. Love the System en de nieuwe single, die heet... Nice Life. En hij is ontzettend lekker. Ehm, ik, ik heb al eh, een paar keer eerder gezegd vanavond dat dit programma een makeover krijgt vanaf volgende week. Er gaat er ook een, eh, nieuwe maand in, de maand april. Zomertijd is dan ook inmiddels ingegaan. Ehm, maar dat doet er allemaal niet toe. Zometeen hoor je wat er eh, gaat veranderen. Want het is niet zo heel veel, maar het is, het is wel iets. Niet in één keer volgende week luisteren en denk, je denkt... Huh? een ander programma. Maar ehm, eerst nog even een, een liedje. Ook eh, weer eens uit 1976. Eh, Dit is een typisch gevalletje van... Ehm, hè, je, hoort zulke eh, verhalen wel vaker, maar de band die komt in een album ehm, naar ehm, ja, de, de, de, mannen van de platenmaatschappij en die zeggen, ja, het is goed, maar er moet nog een hit tussen. En dat was bij dit orkest was dat het geval. Ik heb het over de Climax Blues Band. Zij hadden een album af. Nou, zij gingen naar de platenmaatschappij en die zeiden van... Ja, het is goed, hè, we willen het wel uitbrengen, maar er moet nog een hit op. Dus eh, nou, hun uh, vonden dat helemaal prima. Hun gingen weer terug naar de studio. En ze maakten een hit. Ze gingen terug naar eh, de, de, de, de, platenmaatschappij. Terug naar de mannen die daarover gaan. En ze vonden het goed. En dit werd uiteindelijk de hit van het album. Zo'n grote hit is het uiteindelijk niet eh, geworden hier in Nederland. Want je hoort hem eigenlijk bijna nooit meer. En het kwam ook niet verder dan de tippenraden. Maar het, is zo ontzettend goed. De Climax Blues Band. Couldn't Get It Right. Titel doet in ieder geval eer aan. This got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling. Climax Blues Band, kunnen Get It Right. Nou, die eh, titel doet in ieder geval eer aan, want ze moesten dus terug naar eh, de platenmaatschappij om een hit te schrijven. En dat werd uh, dit nummer. Climax Blues Band, kunnen Get It Right. Onthoud het, hè. Lekker liedje, 1976, daar komt het uit. Ehm, ja, ik heb dus al een paar keer gezegd, en ik zal nou wat verder uitleggen waarom dit programma een kleine makeover gaat krijgen. Ehm, laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Vanaf volgende week is dit ehm, niet meer een programma wat alles door elkaar draait. Maar dit wordt een soul slash funk slash disco slash mespuntje jazz Zo'n programma eh, gaat het worden. Alleen nog maar, eh, ja, voornamelijk soul en funk eh, gaat het draaien. Ehm, waarom? Omdat ehm, eigenlijk de laatste jaren heeft ehm, de log, die had, die vroeger, hè, hadden we voor elk genre zo'n beetje een programma. En dat hebben we nou nog steeds eigenlijk, maar niet meer speciaal voor soul en funk. er is nou op dit moment een programma voor, nou voornamelijk rock. Er is ook nog daarnaast een programma voor het echte zware metaal, alle metal metal eh, en zo. Um, ehm, er ook een, een, programma voor country, maar er is niet een programma voor soul en funk meer de laatste jaren. Ehm, toen, ja, toen ik een paar jaar bij zat ongeveer bij de log, ik denk een jaartje of twee, toen is dat weggegaan. De laatste twee jaar is er ook niet meer echt een soul of funk programma. En ik dacht, ja, ik heb twee programma's ehm, momenteel op de log. Hè, vrijdagavond ook. En daar draai ik eigenlijk ook elk genre en elke muziekstijl, die draai ik eigenlijk door elkaar. En op woensdagavond doe ik dat eigenlijk ook, alleen dan draai ik wel wat ehm, ja, onbekendere liedjes. Dus ehm, vanaf volgende week eigenlijk alleen nog maar soul en funk. En ik dacht eigenlijk van, ja maar... ik draai ook wel rock. Ik draai de helft is ongeveer rock, de andere helft is ongeveer soul funk in dit programma. En dan af en toe nog wat nieuws tussendoor. En ik zat te denken van, ja, maar ik vind rock vind ik natuurlijk ook te gek. Hè? Alle Dire Straits, Fleetwood Mac, Supertramp, The Doors, Rolling Stones, Beatles, noem het allemaal maar op. Heel die Mick zooi vind ik ook allemaal te gek. Maar de log heeft, ehm, ik denk dat wij als log dat we een soul-funk programma nodig hebben. Dus daarom ehm, volgende week, vanaf volgende week in een nieuw jasje Breek de Week. Het gaat nog steeds gewoon Breek de Week heten, want Sanne van der Brand heeft ooit die legendarische programmatitel uh, eh, bedacht. Dus dat blijft gewoon. Ehm, maar wel gewoon in een nieuw jasje. Voornamelijk soul en funk eh, gaat er eh, gedraaid worden. Dat is iets wat ik alvast kan voorspellen. Maar dat, is voor volgende week. Blijft zoveel, zo heel erg veel gaat er niet veranderen. En dan denk je misschien van ja Maarten, maar ehm, wat dan met die plaat? en album van de week heb ik ook gewoon over nagedacht. Want dat is inderdaad de ene keer soul of funk, dat hoekje. Maar aan de andere kant kan het ook weer totaal anders zijn. Die worden voortaan op vrijdag bekendgemaakt. En eh, natuurlijk blijft er ook gewoon ruimte over voor, eh, voor nieuw spul. Hè? En er wordt ook vooral wat onbekende, het, altijd het onbekendere, daar is het altijd uh, om gegaan bij Breek de Week. Altijd, altijd de onbekende liedjes, een beetje die onder de, hè, de krenten in de pap, daar is het altijd om gegaan. Maar die zullen altijd gewoon gedraaid blijven worden. Dat vanaf volgende week. maar het wordt wel echt heel tof hoor. Het wordt echt heel tof. Dat sowieso. Wedden? Tientje. En vrijdag ook weer gewoon hartstikke tof hè. Want afgelopen vrijdag ben ik begonnen aan een basispakket. Liedjes die je minimaal één keer in je leven gehoord eh, zou moeten hebben. En ben ik eh, afgelopen vrijdag mee begonnen met, eh, met Erik van Vliet. Hartstikke, hartstikke leuk. Please, when the world is running down, you make the best of what's still around. Wat een titel zeg, helemaal vol. Hetzelfde album stond het op als eh, Don't Stand So Close To Me en de Do Do Do, de Da Da Da, met wat waren een beetje de hitjes. Ik ga weer iets eh, nieuws laten horen. Dit is een nieuwe single van Two Door Cinema Club. Dit is Talk. I came back, breathe the smoke of nieuwe zin van Two Door Cinema Club. Gaan ook al uh, redelijk lang mee. Ook echt wel een, nou, paar alternatieve classics uh, op naam staan. Dit was eh, Talk en precies dezelfde titel maar een totaal ander nummer. Dat is deze van Coldplay. Dit dus die originale afname van Coldplay Stalk, want zij gebruikten het. Het werd in uh, 2004, 5 werd het een eh, dikke nummer 1 hit. Volgens mij, ja, 5 was het. En die komt ook nog wel in het basispakket eh, terecht, net zoals deze denk ik wel. Ik kan me dat nog wel herinneren als jockey van 5, dat eh, dat liedje constant op de radio was. Maar dit is dus het origineel en zij staan binnenkort op Best Kept Secret. Kraftwerk, daar heb ik het dan over. En eh, Autobaan, de model, die ken je, maar... Ja, deze eigenlijk ook wel, maar die hoor jij dus nooit vanwege die hit van Coldplay. Computer Love. Dat was ehm, ook minder mooi nieuws, want ehm, afgelopen maandag... Ja, ik heb vorige, vorige uur, toen heb ik het al over eh, de zanger van, eh, van de Beat gehad... Maar de zanger van de Walker Brothers, Scott Walker, ook hij is overleden. Hij is op 76-jarige leeftijd overleden. Dat, ehm, heeft zijn platenlabel heeft dat maandag bevestigd. Doodsoorzaak is nog niet bekend. Eh, maar wat wel zeker is, is dat hij natuurlijk... Ehm, de, de man met de stem was van eh, de Walker Brothers. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, dat was misschien ook wel de grootste hit. Eh, die hoor je ook nog wel het meeste. En onder andere David Bowie, die heeft deze man wel als inspirator genoemd. Die heeft hier wel ehm, nou, het een en ander inspiratie uit opgedaan. Scott Walker, afgelopen maandag overleed hij op 76-jarige leeftijd. Ik draai voor jou No Regrets. I know you're leaving, it's too long overdue. For far too long, I've had nothing new to show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 don't want you back. We'd only cry. again. say goodbye. me back. I don't want you back. We'd only cry again. Say goodbye again. Say goodbye again, want hij is er niet meer. Scott Walker. Afgelopen maandag overleden op 76-jarige eh, leeftijd. En The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, die komt binnenkort nog wel een keer hoor. Beloofd. Welkom Brothers, No Regrets. Nou, ik heb er ook zeker geen spijt van dat ik hem, eh, dat ik hem heb gedraaid. Zeker niet. Ik ga nog even een nieuwe draaien. Tenminste, ik draai hem al een aantal keer. Maar een aantal weken. En ik krijg er voorlopig nog geen genoeg, genoeg van. Ja, deze man ook niet. Die is ook heel enthousiast. Dus ik denk dat je hem de voorlopig eh, komende vrijdagen nog wel af en toe een keertje gaat horen. Ik heb zo'n voorgevoel. Black Peace, Of ik wilde bijna zeggen Black Eyed Peas. <laughs> Het zijn de Blackies. Low High. Keys, ik wilde maar zeggen bijna weer. De Blackie is de nieuwe single, de eerste in vijf jaar. Low High. Hi. Ehm, ja, lekker. Heel lekker. Maar dit gitaargeluid, dat, eh, dat ga je eh, niet meer horen volgende week. Alhoewel, ik heb nog zo meteen een heel kort gitaarplaatje. Maar vanaf volgende week, dan is dit radioprogramma ehm, alleen maar soul, funk, disco, mespuntje, jazzy. Black Keys. Helemaal nieuw. En na nieuw krijg je altijd een oude. Daarom Nick Drake. En de Pink Moon. Toch een beetje een kleurtje vanavond. Zo written and so it say. Pink Moon is on its way. None of you stand so tall. Pink Moon gonna get you. so you say 50 jaar geleden, uh, bijna, bijna 50 jaar geleden, toen kwam het uit. Nick Drake, hij werd eigenlijk pas bekend na zijn dood. Maar